12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een huisarts in Brunsum is voor de derde keer aangehouden... op verdenking van seksueel misbruik van patiënten. Na aangifte van twee oud-patiënten werd de man gisteren gearresteerd. Details zijn niet bekendgemaakt. De huisarts moest in 2018 al eens voor de rechter verschijnen... omdat hij tijdens een huisbezoek seks had met een patiënt. Het Openbaar Ministerie eiste toen anderhalf jaar cel... maar de man werd vrijgesproken omdat de rechtbank misbruik niet bewezen achtte. Vorig jaar werd de huisarts opnieuw aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Deze zaak loopt nog. De Israëlische premier Netanyahu trekt zijn verzoek in om hem immuniteit te verlenen tegen strafvervolging. Netanyahu is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij vroeg het Israëlische parlement om hem te beschermen tegen vervolging. Vandaag zou de Knesset debatteren over de kwestie. Eerder was al duidelijk dat de meeste Israëliërs tegen immuniteit zijn. Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is... en het slachtoffer van een samenzwering. Op 2 maart gaat Israël naar de stembus. Het is onduidelijk of de rechtszaak voor die datum al kan beginnen. De Franse politie heeft een tentenkamp in de buurt van Parijs ontruimd. Het illegale migrantenkamp lag langs de snelweg ten noorden van de Franse hoofdstad. Hulpverleners hebben ruim 1400 migranten overgebracht naar sporthallen en andere opvangplekken. Voor zover bekend is de operatie rustig verlopen. Begin november werden bij Parijs al twee andere grote kampen afgebroken. De politie bewaakt de plek die vanochtend werd ontruimd... om te voorkomen dat de migranten terugkomen. En van en naar Amsterdam Centraal reden vanochtend veel minder treinen. Dat kwam door een grote sein- en wisselstoring. Volgens de NS duurde de storing ongeveer 20 minuten. Rond half elf reden vrijwel alle treinen weer volgens dienstregeling... en was alles weer normaal. Het weer, buien met kans op hagel en onweer aan de, aan de kust, zware windstoten.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 tussen 12 en 2 uur. programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Goedemiddag eh, luisteraars. We zijn weer bij eh, Zandvoort Lunst eh, vanaf de studio hier in Zandvoort. Naast mij staat Dolly. Die even de kleine aanwijzingen nog geeft. Om ons uh, probleemloos het verhaal heen te helpen. We gaan weer twee uurtjes gezellige muziek maken voor u. Een beetje zonnige muziek hopen. Want het weer buiten is niet altijd denderend. En wat is nou een mooie nummer dan te beginnen met deze. stikt de regen op mijn zolderraam. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag omdat je met mijn hart verdween vertel maar regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje goed. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bij stromen, is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo cool. Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd luister naar die regenbui. Pere, pere, pere, pere, oh, oh, luister, luister, luister naar die regenbui. Pere, pere, pere, pere, oh, oh, luister. Ja, dat was onze aller uh, Rob Denees. En... Uh, lekkere muziek, wat een beetje passend is in deze periode. Uh, Zandvoort Lunch, eh, uh, zoals weet gezegd, uh, Dolly en ik. We gaan vandaag weer wat nieuws doornemen allemaal. De nieuws, het weer gaan we doen natuurlijk. En wat zo'n beetje voorhanden is. Dus we gaan hopen u helemaal op de juiste manier weer kunnen informeren... over wat gaat komen in de toekomst, de komende periode in ieder geval. En we gaan weer verder met een nieuw nummertje maar, een ander muziekje voor deze... was een Clem eh, Miller. Eh, vooral onze oudere luisteraars die zullen dat wel herkennen uit hun periode. Van eh, lekkere muziek uit de dansschool. Heel wat jaartjes geleden. En uh, het blijft nog altijd lekker in het gehoor liggen. Wat hebben we, ik zal tussendoor even kleine wat, wat agendapuntjes opnoemen. 30 januari hebben we de regenboogborrel in Krant Café XL. Dat is van half zes tot half acht zie ik hier. En ook nog in januari hebben we de Pluspunt Kinderdisco in de Vlemingstraat 55, wel bekend. En dat duurt dan van 7 tot 9 uur op 31 januari. Lekker eh, alle kindjes op de dansvloer. Wat gaan we nu doen? We gaan eh, weer een nummertje zetten. Even kijken, wat hebben we hier? Nou, lekkere muziek. Doen we deze wel. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tease at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame the thousand dreams I dreamed, this plan the things I planned. I always build a life on weekend sifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years just run away. Yesterday and all. treasure in store for me And so much pain my design eyes refused to see I run so fast that the time and you that last run out I never stopped to think what life was all about And every conversation I can now recall concern It's all with me And nothing else at all Yesterday the moon was blue And every crazy day brought something new to I use my magic if it were a one never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I play with arrogance and pride. And every flame I lit to quickly, quickly die. The friends I made all seem somehow to drift away and only I'm left <laughs> on stage to end the play. Yesterday there are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young Yes, and I was young Dat was uh, Andy uh, eh, Tielman. En die Tielman, uh, eh, van jongens misschien wel bekend, dat waren de Tielman Brothers. Dat was een uh, Indo-rockgroep hier een aantal jaren geleden een heel groot hit zat. En ehm, er zijn een aantal heel mooie cd's van verschenen. En toen is Andy Tilman is een beetje op de solo toegegaan En dat was onder andere dit nummer uitgekomen wat je hier zojuist hoorde. Dus het is echt um, ehm, eh, lekkere nostalgische muziek. Maar we gaan even wat, wat ander tempo erin gooien. En dat doen we met het eh, volgende nummer. One, two, one, two, three, four. busted flat in Baton Rouge, heading uh, for the train. Feeling nearly faded as my jeans. Old Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Lord took us all the way to New Orleans. Pulled my old harpoon out of my dirty red bandana up with a storm that's driving you Ja, dat, eh, even de lunchers die eh, even op de dansvloer stonden, dat kunnen weer afkomen. Dat, eh, dat was Jerry Lee Lewis, een nummer wat officieel origineel uitgebracht was door Janis Joplin. Meen ik, klopt dat? Absoluut, ja. Absoluut, oké. En we gaan even het woord geven aan Dolly, want Dolly heeft ook wat informatie, denk ik. Nou ja, informatie. We, we, hebben altijd een artiest van de dag. Hè? Dat is dan een artiest die jarig is of eh, overleden is op deze dag. In ieder geval, die gaan we even in het zonnetje zetten. Kijk, daar heb je hem meteen al. Dat zonnetje komt meteen naar voren. Tante Leen die laat meteen van zich horen. Kijk eens want ze zou vandaag jarig geweest zijn. Ze is eh, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En eh, overleden in Amsterdam 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam was Helena Kok-Polder. En later toen, eh, is ze gaan heten Helena Jansen-Polder. En eh, ze was natuurlijk een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar gabber Johnny Jordaan mag zij aanspraak doen gelden op de Bovema-titel. De beste stem van de Jordaan. Nou, en we wilden, omdat ze vandaag jaren geweest zou zijn... graag iets van haar laten horen. En ik zie dat ik niet goed heb afgesloten. Dus ik ga even terug. En dan heb ik hier het nummer voor me wat ik u wilde laten horen. Daar komt hij. Wat ben je toch Dat was eh, gezellige muziek, Dolly ja, eh, lekker hè? Echt en... Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Het mooie café van Tante Leen op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Nee. Nee, ja, dat is een kroeg. En ze zelfs zat eh, wel geregeld daarbij bij de uitgang achter de kassa. Maar op zijn tijd ging ze wel zo'n liedje zingen. En dat was altijd wel een beetje, ja, wel leuk om te horen. Het was het gezellig Amsterdamse sfeertje... wat je zo'n beetje in de hele Jordaan eigenlijk wel kan vinden ja. in Amsterdam. Ja. En uh, dat is ook een aantal jaren geleden overleden helaas, onze tante Leen. En zoals jij al aanhaalde, met Johnny Jordaan hele leuke duetten gemaakt. Echt gezellig mooie muziek en wordt nog altijd heel veel gedraaid daar. Ja, het blijft feestelijk, hè? Het blijft altijd leuk. Ja, zodra je Tante Leen hoort, ga je toch inhaken. Dat denk je ik wil wel. of niet. <laughs> We gaan een andere grote artiest even opzoeken. Dat is eh, onze Frank Sinatra. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self deceiving to walk away from someone who means everything in life to I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you. To try to go it all alone there's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all. You and I again. Just forgive Ja, dat was eh, de herkenbare stem van onze Frank Sinatra. En hoeveel muziek heeft deze man niet eh, voor ons nagelaten. Zoveel mooie nummers en zoveel goede nummers. Dat eh, ons eigenlijk niet te vergeten. Die, onze eigen Frank Sinatra. had jij nog wat te melden, Dolly? Oh ja, dat is zat te melden. Want wat we gisteren nog niet besproken hebben... bijvoorbeeld in, het, in de nieuwsitempjes... dat is, en dat zal menigeen al gezien hebben toen, je de, toen ze er langs gereden zijn... Donderdagnacht is een man gecrashed met zijn auto op de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Heb jij het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Dan. Nee, als je dan in die, in die bocht zeg maar Zandvoort uitrijdt en aan de linkerkant... nou, het was één grote ravage. Vrijdagochtend, er lagen nog eh, spullen van een auto en een heel hek helemaal ingedeukt. En, en hoe kwam dat aan? Oorzaak is bekend of onbekend? Uh, waarschijnlijk, want ehm, is het onder invloed van alcohol geweest. Hij is in ieder geval meegenomen naar het politiebureau... waar hij nader onderzocht werd, maar... We hebben daarna niet meer gehoord of dat inderdaad de grote veroorzaker was. Het is in ieder geval midden in de nacht gebeurd, om kwart voor twee okay. ochtends. Oké. En eh, ja, hij is tegen dat hek tot stilstand gekomen. En ja, de, de schade was enorm. En ehm, de gemeente die, eh, moet de straatverlichting weer repareren. En een berger heeft het voertuig weggesleept. Kijk eens ja. aan. Ja. Dat was dat eh, wat jij wilde melden nu? Ja? Ja, ja, meer heb ik eventjes niet. Oké, dan gaan we nu even naar een... Eh, we zijn in Zandvoort en we hebben natuurlijk een uh, paar artiesten in Zandvoort. Waar, Absoluut. wat er eentje is, dat is natuurlijk onze Ellen Clark. Ja. En eh, die heeft een hele nieuwe cd uitgebracht. Het heet Sunday Afternoon. Ja. En voor mij is dat de hoofdtitel deze. Sunday afternoon. I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, and share some words with you? My feet are on the ground. My head is in the clouds, and you got me wondering what it is you're thinking about. Can we have a conversation? Can we have a heart to heart? Old school communication, less than two feet apart now we have a real connection. I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Sunday afternoon got nowhere to be. Won't you come and sit here, my friend, and share your thoughts with me? My back is feeling easy. My thoughts are coming. have a heart to heart, old school communication, less than two feet apart. And can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. dat was onze eh, Zandvoortse vriend Ellen Clark. Een eh, hele goede zanger met, eh, zijn we toch trots, een mooie Zandvoortse roots. En we gaan nog het andere nummertje doordraaien. Even kijken, we gaan we opzetten, Dolly? Dus lezen. Ja, dat was eh, Roy Royce met uh, Wishing on a Star. Eh, we gaan bijna zitten alweer in februari. En ik heb een klein twee puntjes. 9 februari is, hebben we Jess in Zandvoort met het Jean-Louis van Dam kwartet. Dat is in Theater de Krocht. Dat is aanvang om half drie. En iets verder al, maar toch ook in februari, 16 februari... de Classic Concerts, een piano recital van Kette van Sarumafili. Wat een mooie naam. Dat is in de protestantse kerk en dat begint dan om half drie op 16 februari. We gaan even, had jij nog wat, uh, wou je nog wat vertellen Dolly? Nou, is misschien wel eh, een, e-, even een aankondiging voor vanavond. Dan is er een speciale uitzending bij eh, ZFM Zandvoort. Dan wordt namelijk door gastheer Leon van Es de raadsvergadering uitgezonden <coughs> vanuit het gemeentehuis Zandvoort. Tenminste, wij vanuit de studio, maar de raadsvergadering is in het gemeentehuis van Zandvoort. Daar kunt u, <coughs> sorry, overigens ook naartoe. De vergadering begint om half negen en besproken gaan worden in eerste instantie de vaststellingsovereenkomst van het Waterloopplein. Eh, de voorgenomen motie van beperken hinder en overlast van vuurwerk uh, ingediend door het OPZ, uh, eh, Oudere Partij Zandvoort. Dan zijn er twee hamerstukken. De verordening op elektronische kennisgeving... en verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. En dat gaat dan over een wijzigingsverordening van het APV. Dan een hamerstuk met stemverklaring. En dat gaat over de verkoop van de Eneco-aandelen. Dan zijn er nog enkele bespreekstukken. Dat is de zienswijze conceptagenda metropoolregio Amsterdam. Het vaststellen van ontwikkelperspectief binnen Duinrand. Vaststelling Zuid-Kennemer agenda. Nou, ingekomen post natuurlijk. En een verslag van de vergadering van 17 december 2019 ik zei al, deze gemeenteraadsvergadering is eh, bij te wonen. U kunt dan naar het gemeentehuis zelf gaan. U kunt eh, via de stream van de gemeente Zandvoort meeluisteren en kijken. Maar u kunt natuurlijk ook via uw eigen lokale omroep ZFM Zandvoort meeluisteren half negen. En ja, eindtijd is altijd onbekend. Altijd interessant en altijd natuurlijk heel belangrijk zo'n oh ja. gemeenteraadsvergadering. Ja, eh, zeker. er gebeuren altijd leuke dingen. Dingen waar, waar we toch allemaal wat aan hebben. Absoluut. En eh, af en toe niet aan hebben, maar we doen ons best om het, eh, de gemeente op steeds meer leuk te laten draaien. we gaan de, de Merryman, ken jij die nog? Ja, ik, wou, ik wou nog heel even oh, toevoegen. Oh, sorry, sorry. Morgenavond is er een presidium. En dat is in vergaderruimte 4. En dan is er nog iets. Even kijken, wat was dat ook weer? Oh ja, eh, dat is ook morgenavond. Is dus misschien ook handig om te weten. En dan is er een informatieavond. Eh, omgevingsvisie en verdichtingsstudie. Want eh, dan gaat de gemeente in gesprek over de omgevingsvisie... en de woningbouwopgave voor Zandvoort. In een inleidende presentatie wordt inzicht gegeven in het proces... dat de komende tijd doorlopen wordt om te komen tot het concept omgevingsvisie... in het derde kwartaal van dit jaar. En ook worden de thema's gepresenteerd die een plek krijgen in de omgevingsvisie. En een van die onderwerpen die in de omgevingsvisie wordt meegenomen... die worden in het bijzonder toegelicht uit de verdichtingsopgave voor Zandvoort. Eh, men gaat met elkaar in gesprek over de woningbouw en de verdichtingsopgave voor Zandvoort... en de manier waarop dit kan worden ingevuld. En de uitkomsten daarvan die worden meegenomen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dus dat is morgenavond. Oké, nou dat zijn toch wel heel belangrijke punten. Absoluut, eh, toch? Voor, ons, voor onze toekomst. En eh, we hopen dat er allemaal eh, leuke, positieve dingen gaan uitkomen uit deze overleggen. we gaan verder, Dolly.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 Ja, volgens mij was dit ook best wel een grote hit. Het is een heel hit vaak. Geweest. was een beetje dat, uh, dat Caribbean-achtige muziek. En uh, dat werd heel veel gedraaid, ook in discotheken. Zo tussendoor, was altijd wel heel gezellig. Ja, ja, oké. Had jij wat? Of gaan we door met een uh, nummertje? Nou, misschien is het wel leuk voor de, voor de Zandvoortse inwoners... En, en in de omstreken natuurlijk, die ook naar ons luisteren... dat vandaag onze eigen Max Verstappen in Zandvoort is. Ja, ja, ja dat heb ik begrepen. Ja, ja, ja. samen met eh, Alexander Albon eh, zullen ze volgens de schema, zijn, ze, zijn ze volgens schema gearriveerd om kwart over acht vanochtend in Zandvoort. En eh, ze gaan vandaag allemaal promotiefilms maken voor de grote Jumbo-dagen weer die eraan komen. Weer hartstikke gezellig natuurlijk dat dat ook weer staat te gebeuren. En eh, ja, wij zijn nu met lunch bezig. En zij gaan straks lunchen om één uur, als ik het schema mag geloven. En eh, tot een uur of eh, twee, twee, tegen twee uur... dan hebben ze een pitstop challenge op de Zandvoortse boulevard. Dus eh, dat wordt weer erg mooi. Ja, gezellig natuurlijk. Uh, voorloper naar eh, mei, want mei komt steeds dichterbij natuurlijk. Ja, dat, oh, daar zitten we zo hoor. Ja, ja, en, je, je, proeft toch al een beetje het sfeertje dat veel mensen... je ziet ze toch een beetje, ah, wat gaat het allemaal worden? Wat gaat het brengen? En, en ja, we hopen natuurlijk op, op een paar grandioos, op een grandioos weekend daar in mei. Maar ik denk dat zoals alles, als de weergoden mee zitten... dat we helemaal niet te klagen zouden hebben. Nou, laten we het hopen inderdaad. En eh, ja, ik, ik denk eerder dat het een week vol leuke dingen gaat worden. Ja, tuurlijk. Ja, alles naartoe, alles eromheen, alle festiviteiten. Precies, en eh, jij en ik kunnen het wel herinneren uit de periode van, van de laatste Grand Prix... dat eigenlijk het hele dorp wel een beetje in koorts is. Als al die vrachtwagens binnenrijden en alles wordt opgehangen. De vlaggen worden opgehangen. En, en het is altijd een heel leuk sfeertje. En eh, gelukkig laten we het weer mogen gaan meemaken. Ja, en toen hadden we nog niet eens site-evenementen. Toen bleef eigenlijk alles redelijk normaal. Alleen het, het, circuit was natuurlijk een gekke huis. Maar in het dorp gebeurde er niet zoveel gek extra's. maar dat wordt dit keer ook natuurlijk één groot circus. Ik weet zeker dat het heel mooi gaat worden. Ik, eh, ik, denk het ook. Ik denk het ook. Alleen de weergoden moeten gunstig gezien zijn. Maar voor de rest denk ik dat het allemaal hartstikke goed gaat komen. Dat denk ik ook, Dolly.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 I loved you, my lady. was eh, Stevens met de eh, Lady d'Abanville. Ook een hele grote hit geweest, jaren geleden. Eh, even tussendoor, even kijken, Dolly. Op 27 januari is het 75 jaar geleden... dat concentratievernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. En dat, is ook iets logisch natuurlijk. Om ook stil te staan bij de Holocaust-slachtoffers uit Zandvoort... is er van 30 januari tot 3 februari... het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht te zien... voor de ingang van het raadhuis. Nee, niet voor de ingang van het raadhuis hoor. Ja, hier, ja nou ja, maar dat, er zijn twee ingangen van het raadhuis. Ja, dus, oké. maar zo wordt je ehm, in de agenda vermeld in ieder geval. Ja, maar even, even een aanvulling. Dat de mensen niet eh, donderdagavond of donderdagmiddag... want om vijf uur gaat dat beginnen... Ehm, ja. is de onthulling. Dat de mensen niet op de verkeerde plek staan. Het is aan de kant de ingang bij het museum. Dus niet op het, op het raadhuisplein... Maar bij de eh, Kleine Krocht, bij de okay. Zwaluweestraat. daar, daar is het monument, dus dat mensen weten eh, waar ze moeten zijn. Eh, dan heb ik nog even een kleine aanvulling. Want vanochtend is er een sein- en wisselstoring geweest... op de route Amsterdam Haarlem-Zandvoort van de treinen. Ja. Dus de reden geen treinen, maar op het moment is het lijkt het opgelost. Vanaf half twaalf had men de intentie om de problemen opgelost te hebben. En ik zie nu net na een kleine check dat er geen melding meer van is. Dus ik neem aan dat alles weer op tijd rijdt. Oké. Als het niet zo is, laat het alstublieft even weten. En dan uh, heb ik nog een oproep van de gemeente Zandvoort... want zij zoeken namelijk leden voor de adviesraad van het sociaal domein. Uh, wilt u meedenken en het, en het college van BMW van Zandvoort adviseren... over zaken als de WMO, de participatiewet en de jeugdwet? Het college is op zoek naar mensen met aantoonbare ervaring en deskundigheid... op een van de terreinen binnen het sociaal domein... En heeft u interesse of wilt u meer weten hierover? Eh, kijk op de gemeentelijke website, daar staan alle informatie. Hartstikke mooi. We gaan eh, eens even kijken, wat dacht je van André Hazes? Nou, lijkt me een leuk, eh, leuk idee om daar de, de uitzending mee af te sluiten. Het is te laat, je bent zo lang weg geweest echt te laat. Wil je niet meer zien? Je dacht nooit na. Je was zo zeker van jezelf. Het is voor jou, voor jou te laat. Dacht jij aan mij? Toen ik belde en je vroeg kom weer terug. Ik hou nog steeds van jou heb je het zwaar. De rollen zijn nu omgedraaid, het is voor jou, voor jou te laat. dat was eh, onze onvolprezen André Hazes. Met een, eh, een van zijn hele grote collectie. En eh, we gaan een beetje kijken naar de klok. We gaan een beetje richting het nieuws. Dat dit was in ieder geval was dit het eerste uur op deze dinsdag van Zandvoort Lunst. Met Jan van hier aan deze kant. En naast mij een net zingende Dolly. En Dolly blijkt wel een hele grote fan te wezen van André Hazes. Want zoals ik begrijp kan ze alle nummers meezingen. Is dat zo, Dolly? Uh, nou, nou, eh, weet je, er zijn nog heel veel nummers van André Hazes... die zou ik nog uit mijn hoofd moeten leren. Want die zijn, die zijn nog niet eens... Ja, ze zijn wel uitgebracht... Maar die heeft, hebben heel veel mensen nooit gehoord, hè? Nee, dat klopt. Maar hij heeft zoveel nummers, zoveel nummers.